Dat is bekendgemaakt aan het einde van de nationale actie van de afgelopen dag. De hele dag besteden televisie- en radiozenders aandacht aan de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan. Mensen konden bij een belpanel met bekende en onbekende Nederlanders hun donatie doorgeven. Een bedrag van 16,1 miljoen. Daarbij zit ook 2 miljoen van de Nederlandse regering. Volgens de samenwerkende hulporganisaties is het bedrag een voorlopige eindstand... omdat Giro 555 de komende tijd open blijft voor donaties hulporganisaties zijn tevreden over het resultaat van de actie. Ze tekenen aan dat het merendeel van donaties is gedaan door particulieren en dat bedrijven het hebben laten afweten. Het KNMI waarschuwt voor extreem zwaar weer. Met name in Gelderland en Overijssel kan vannacht opnieuw veel regen vallen. Ook morgen is er waarschijnlijk weer overlast door hevige neerslag. De waterschappen kunnen de wateroverlast tot nu toe goed aan. Het Twentse deel van de A1 is vanavond afgesloten na een kleine dijkdoorbraak. Rijkswaterstaat verwacht dat de afsluiting nog een paar uur duurt. Nederland handelt in strijd met het VN-verdrag voor burgerrechten door in kleine strafzaken geregeld hoge beroep te weigeren. Dat zegt het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. Het comité deed uitspraak na een klacht van een demonstrant die geen beroep kon aantekenen tegen een boete van 200 euro. PSV, AZ en Utrecht hebben zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Feyenoord haalde het niet. PSV plaatste zich ten koste van Siber uit Rusland. AZ was te sterk voor Oktober uit Kazachstan. En Utrecht won thuis met 4-0 van Celtic. Feyenoord werd uitgeschakeld door AA Gent. Dan het weer nog vannacht regen, meest in het zuiden en oosten.